Goedemiddag, ik ben Bien en dit is het nieuws van NOS op 3. Frankrijk is opnieuw opgeschrikt door een terreuraanslag. In Nice vielen drie doden in en bij een kerk. Correspondent Frank Renaud. Burgemeester Christian Estrosi is er heel erg duidelijk over. Er is sprake van een terreuraanslag met een moslimextremistische achtergrond van de dader zou Allah Akbar hebben geroepen. De dader liep vanochtend de kathedraal binnen in het centrum van Nice en viel meerdere mensen aan met een mes. Volgens de burgemeester Estrosi is één van die slachtoffers onthoofd. Er zouden ook gewonden zijn. De dader werd vervolgens door de politie neergeschoten. Die raakte zwaar gewond. En in de Franse stad Avignon schoot de politie een man dood die op straat met een pistool zwaaide en Allah Akbar zou hebben geroepen. En in Saoedi-Arabië viel iemand een bewaker van het Franse consulaat aan met een scherp voorwerp. Die raakte gewond. Twee weken geleden werd een Franse leraar onthoofd... omdat hij in zijn les spotprenten over de profeet Mohammed had laten zien. In Frankrijk waren daarna op verschillende plekken spotprenten te zien... en dat leidde weer tot woede in verschillende moslimlanden politie in Arnhem is op zoek naar vijf jongeren die betrokken waren bij een dodelijke mishandeling. Gisteravond sloegen ze een man van 73 in elkaar. Die overleed daarna in het ziekenhuis. De politie heeft een boodschap voor de daders meldje, Want wij doen er in ieder geval alles aan om je eh, te pakken of op te sporen. En de burgemeester van Arnhem heeft dit eh, geweld inmiddels ook al veroordeeld als een afgrijzelijke misdaad. Ja, en eh, dat dekt de lading wel, als ik het zo mag zeggen. Het is nog totaal onduidelijk waarom het slachtoffer in elkaar werd geslagen. En in Rotterdam is een man met een blokfluit een boom ingeklommen om te voorkomen dat hij gekapt wordt. Deze verslaggever van de regionale zender Rijnmond stond er naar te kijken. En de man in de boom Wordt inmiddels gesommeerd om eruit te komen. hij is hoger in de boom geklommen dan net. Je hoort inmiddels eh, dat er gekapt wordt. De brandweer is ter plaatse. Maar die man, hij heeft het koud, maar hij blijft voorlopig rustig zitten. Nou, de man is inmiddels met een hoogwerker uit de boom geplukt. In totaal wil de gemeente 19 bomen kappen omdat de riolering vernieuwd moet worden. En veel buurtbewoners zijn daar kwaad over. Het weer, de bewolking neemt toe. Vanmiddag begint het op steeds meer plekken te regenen bij een graad of 12. Ook morgen veel bewolking en druilerig. Wel wat warmer, een graad of 15.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 Went from beautiful to ugly, cause insecurity told me you don't love me. All it takes is a girl above me on your timeline to make me nothing. This is me, a woman. Jelly, jelly, jelly, jelly on a plate. Sunny side up, I got egg on my face. Waist trainer for a tinier waist, but I can't help it if I like the way food tastes. Hey, this that shit. Maybe I'm a bad bitch. If he fiendin', I'll probably get a catfish. Keep him dreamin' to pull up on a nap shit. I don't even be asking him who that chick. Uh huh, who that chick? Nah, that's pitiful. That's so average. Why? Some women want men and some girls want wise.